uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft de situatie in Afghanistan verkeerd ingeschat, zei demissionair minister Kaag net in de Tweede Kamer. We hebben het niet zien aankomen en we hebben de situatie verkeerd ingeschat. En het is verschrikkelijk dat zoveel mensen nu in onzekerheid zitten over hun veiligheid en hun toekomst. Er is nu een tweede Nederlands toestel op weg naar Afghanistan dat via een tussenstop naar Kabul zal gaan om een nieuw ambassadeteam af te zetten en 62 militairen voor de beveiliging komen ook mee. Het vliegtuig is ook bedoeld om andere mensen zoals tolken weer mee terug te nemen. Ook afgelopen week is het aantal positieve coronatests gedaald, maar de daling gaat nog maar langzaam. Ruim 16.000 mensen kregen te horen dat ze corona hadden, 8% minder dan de week ervoor. Van iedereen die zich laat testen blijkt bijna 15% ook echt besmet te zijn en dat is een hoog percentage. In de ziekenhuizen is het wel iets rustiger geworden. Louis van Gaal is terug bij het Nederlands elftal. Hij is vanmiddag officieel gepresenteerd als bondscoach tijdens een persconferentie. Ja, het is weer een eh, nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Ehm, het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. Van Gaal moet Oranje naar het WK in Qatar loodsen. Volgende maand zijn er weer kwalificatiewedstrijden. En als je wel eens naar het strand gaat, dan sta je er misschien niet zo bij stil. Maar er zijn dag en nacht mensen bezig om dat strand schoon te houden. En Dirk van Duin die heeft een mijlpaal bereikt. Hij maakt al 45 jaar het strand bij Noordwijk schoon. Hij begon op zijn 14e. Toen ik begon eh, gingen we nog zelfs met paard en wagen. Dus dat is wel <laughs> eigenlijk wel voor iedereen wel, heel lang geleden. En Dirk heeft een compliment voor zijn medemens. Mensen zijn wel veel meer bewust als vroeger met eh, wat betreft vuil, vind ik. De mensen eh, laten veel minder achter. 45 jaar ruimt hij dus al het strand op en hij denkt nog absoluut niet aan stoppen. Het weer. Op veel plaatsen is het druilerig. In het noorden ziet het er wel wat beter uit met soms wat zon. Morgen is er op meer plekken zon, al kan er ook weer een buitje vallen. En het wordt 19 of 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Hoofddorp en Roedevarensveen 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Ook daar zien we 20 minuten vertraging bij Zaanstad Koog. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En waarschijnlijk gaat het afhandelen van het ongeluk nog tot half zeven duren. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen Badhoevedorp en Knaalpunt Velzen. Met zo'n 10 minuten oponthoud.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 De afgelopen week zijn er opnieuw minder coronabesmettingen geregistreerd... maar de daling vlakt af, meldt het RIVM... dat in een week tijd 16.500 meldingen binnenkreeg. Het aantal besmettingen is nog altijd hoger dan voor de piek begin juli. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Louis van Gaal, gelooft in de spelersgroep... maar hij denkt dat kwalificatie voor het WK volgend jaar in Qatar een lastige klus wordt. In de groep bezet Oranje de tweede plek achter Turkije. Het weer morgen vaker zon, vooral in het binnenland nog een bui... en het wordt 18 tot 20 graden.